5 uur. Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. In Nepal is een Nederlandse zendeling overleden, meldt het Nederlands Dagblad. De 27-jarige man zou vorige maand zijn verdwaald tijdens een trektocht. Zijn lichaam werd twee weken later gevonden. Ook een 42-jarige Koreaanse medereiziger is dood teruggevonden. De Nederlander was onder meer actief voor de zendingsbeweging Operatie Mobilisatie. Die bevestigt tegenover de krant dat de man is overleden... maar doet verder geen mededelingen. De Amerikaanse president Trump heeft de Turkse premier Erdogan... kort voor de inval in Noord-Syrië gewaarschuwd geen dwaas te zijn. Dat blijkt uit een brief die het Witte Huis gisteravond naar buiten heeft gebracht. In de brief herhaalt Trump zijn dreigement om de Turkse economie ten gronde te richten... als Turkije te ver gaat. Ook roept hij Erdogan op de wereld niet te laten zitten en een deal te sluiten. De Turken vielen Noord-Syrië binnen kort nadat Trump had aangekondigd... de Amerikaanse troepen uit de regio terug te trekken... Erdogan heeft al laten weten niets te zien in een staakt het vuren. In Valkenswaard is een appartementencomplex enkele uren ontruimd geweest... naar de fonds van een explosief. Twintig bewoners moesten daardoor hun huis uit. Het projectiel werd in de loop van de nacht gevonden... voor de deur van een nabijgelegen café. De explosieve opruimingsdienst heeft het explosief onklaargemaakt en meegenomen. De geëvacueerde bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Zij mogen allemaal weer terug naar huis. De zonneauto van de TU Delft is tijdens de laatste etappe van de World Solar Challenge in Australië uitgevallen. Het team reed op zo'n 250 kilometer van de finish toen de zonneauto plotseling in brand vloog. De bestuurder is door teamgenoten uit de wagen gehaald en raakte niet gewond. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Het team van de TU Delft deed voor de tiende keer mee aan de zonnerace over meer dan 3000 kilometer...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 No more. in a cab waiting outside. You nearly passed me, but then you asked if I had a light. I told a joke and we shared a smoke or five. I said I ain't got a plan, but we could hang out till the morning. Cause I don't wanna leave you now. Let's take a long gave it back. You said somebody had hurt you before and it caught you real bad. But he don't deserve you, you're gonna learn I'd never do that. I said, I ain't got a plan, but we could hang out till the morning.